somebody zegt dat er 100 doden zijn gevallen bij de Amerikaanse actie om president Maduro mee te nemen. Dat kunnen er nog meer worden, zegt de minister van Binnenlandse Zaken op televisie. Bij de aanval zouden Maduro en zijn vrouw gewond zijn geraakt en daar herstellen ze nu van. President Trump en de Colombiaanse president Petro die hebben met elkaar gebeld. Ze spraken elkaar voor het eerst en dat ging hartelijk, schrijven media. Meer details zijn niet bekend. Afgelopen weekend overwoog Trump nog militair in te grijpen in Colombia vanwege drugshandel. De NS hoopt dat de treinen vandaag beter rijden dan de afgelopen dagen. Toen waren er veel storingen. Vandaag geldt wel weer de winterdienstregeling. Er rijden momenteel tussen Utrecht en Amsterdam en bij Eindhoven geen treinen. Er is een wisselstoring. En het was opvallend rustig op de eerste hulp met gewonden door het winterweer. Volgens de ziekenhuizen hebben mensen kennelijk goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. Eerst bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later in de middag regen en in het noorden en oosten valt in de avond en nacht sneeuw. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je de flitsmeister. Maar daar deze nacht eh, nog steeds helemaal niks te melden. Los van het feit dat het natuurlijk nog steeds hartstikke glad is. Dus pas op als je de weg op gaat. En mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien... Eh, meld het vooral via de van Flitsmeister. Veilige reis. 538, de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden van harte welkom in de 15 nacht met zometeen Have No Post Malone komt eraan.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 La 538. Je hoorde Heartbreak Melody. Gisteren in de 538-ochtendshow. Ja, elke ochtend vanaf 6 uur sharp. Dan hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentine in een eh, nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Waar het eh, gisterochtend eventjes ging over eh, Celine Dion. Die is tegenwoordig op TikTok te vinden. En volgens Tim is dat behoorlijk slecht nieuws voor het platform. Vaak is het moment dat de ouders op TikTok gaan... of op een social media eh, platform. Worden tijd. Dan gaan de kinderen weer naar iets anders. Ja, maar dus eh, Celine Dion zit nu ook op TikTok. Oké. was Want waar zat uh, Matthijs van Nieuwkerk? Je had wat gezegd over Wilfried Genee. Die zat ook op, zo'n... Uh, ja, een ander platform met, met allemaal lijstjes en... Subtech, toch? Was dat? ja. maar had jij er. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik had er ook niet van gehoord. Maar je kan daar een soort van columns als... Niet, niet, oh, delen. Dus dat heeft hij... Hij schrijft daar elke dag schrijft hij daar Maar moesten wij daar ook op? Of zeg je nou... Nee, over. Ja, als jij eh, graag voor je goddelijke nee, gang... Nee, ik, ik blijf bij Hives. <laughs> Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 50 Ochtendshow. Met ook deze ochtend weer eh, jouw kans op kaarten voor Vrienden van Amstel Live. Het is echt helemaal uitverkocht, maar gelukkig hebben we hier nog een paar kaarten speciaal voor jou liggen.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 So I guess. in de 158. Je hoorde Morning op deze vroege donderdagmorgen. Ik ben Clio vanuit. Pas op als je zometeen nog de weg op gaat. Ja, ik blijf het zeggen, het is behoorlijk glad. En ik kan me ook wel zo voorstellen als de chauffeur, postbezorger, strooien... dat je wel een keer klaar bent met dit winterse weer. Maar dan moet je toch teleurstellen. Storm Goretti is onderweg naar Nederland. Wat er eigenlijk op neerkomt dat er nog meer sneeuw komt en behoorlijk wat kou. Ik lees zelfs dat de gevoelstemperatuur morgen tegen de min 20 kan aanlopen. Gelukkig hadden we hits van 538 je lekker warm. Toto, Taylor Swift, ze komen eraan. Naar Post Malone. We 538. Hayden en Caitlin Aragon. I Run. Jouw hits. Jouw 538. 538. Je Stop Loving You. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Mag ik je van harte welkom heten bij een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten, weet je wel? Ik gooi er altijd mee dood in mijn show. En toen dacht ik, hoe leuk is het als je er nu wel een keer wat aan zou hebben? Namelijk het 538 slaapmasker. Je kunt het zo meteen winnen. Ik heb hier namelijk eh, twee stellingen voor je. Eén daarvan is waar, die andere is echt klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke waar is. De stellingen van vannacht zijn als volgt. Stelling 1. Als je honger hebt, loop je volgens onderzoek sneller dan als je een verzadigd gevoel hebt. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 vannacht is waar. Uit onderzoek is gebleken, mensen kunnen stress verminderen door op één been te gaan staan. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Heb je het antwoord goed? En kom je zo meteen live in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Stelling 1. in opstelling 2. Voor nu de nieuwste Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. the eldest daughter of a nobleman.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 of Sound. Hey, welke van deze twee stellingen denk je dat waar is vannacht? Is dat eh, stelling 1, eh, als je honger hebt loop je sneller dan als je een verzadigd gevoel hebt? Of zeg je nee, stelling 2 is vannacht waar. Uit onderzoek is gebleken, mensen kunnen stress verminderen door op één been te gaan staan. Welke van de twee denk je dat waar is? Je kunt het eh, me laten weten via de gratis app van 538, stelling 1 of stelling 2, eventjes door appen. Heb je het antwoord goed en word je zometeen teruggebeld in de uitzending... dan win je misschien wel het 538 slaapmasker. 538! Radio van Luid. Kom maar door via de FF538 stelling 1 of stelling 2. Hoor je nu Armin van Buren.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 Radio 538. Radio 538. Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still the line Whitney Houston. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Van harte welkom in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd de eh, groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten. En toen dacht ik, nou, ook leuk om daar daadwerkelijk een keer... wel een keer wat aan te hebben. Namelijk het 538 slaapmasker. En zie daar Kilian's Kansloze Kennisquiz. Die we vannacht gaan spelen met eh, Patrick. Patrick, goeienacht goedemorgen, Kio. Goedemorgen, hard aan het werken op het water alweer. Ja, ja, ja, ja. Ik denk, ik was toch wakker. Dus ik denk, nou ja, ik start de boel op en ik ga maar lekker, uh, lekker varen. Nou, lekker jongen. Is dat niet koud op het water? Ik kan me voorstellen dat het nog veel frisser is dan eh, in het binnenland. Ja, dat is heel fris, maar gelukkig hebben we kachel. <laughs> en je hoeft niet naar buiten, dat scheelt ook natuurlijk. Nee, nee, nee. Ik heb wel eh, een matroos die ik even uit zijn bed getrokken heb om de touwtjes los te gooien. Want anders krijg ik koud. Dat moet we niet hebben. <laughs> en het erge is, je maakt geen grap ook nog. <laughs> Nee, nee, nee, zeker niet. Duitsers maken geen grap, Duitsers maken geen grap. Heel goed, heel goed. Wat, zit er in de boot vandaag? Eh, ik ben leeg. Ik heb wat, uh, wat ballast erin, water eigenlijk, om het schip te laten zakken voor uh, onder de bruggen door te varen. Dus, Oké, ga je nog iets ophalen dan? Ja, ik ga een beetje diesel ophalen in, eh, in Wallonië. Dus Tetre en de ligt uh, ja, tussen Charleroi en uh, Nou kijk eens, en dan kun je weer in ieder geval uh, de rit terug naar huis. Hoef jij geen zorgen te maken dat je, dat je strandt. Nou, ik, moet, ik maandag pas te laden. Dus ik denk, nou, als ik even vastgeef. geef... En het, en, en het is een beetje te doen op de weg. Misschien dat ik wel even naar huis... En dan bel ik mijn vrouw niet op, dan kom ik gewoon stiekem, eh, dan kom ik gewoon stiekem naar huis. En dan eh, oh. even kijken wat de situatie is natuurlijk. Hè. Oh, maar dat is leuk zeg, dat is leuk. Nou, leuk jongen. hey, ehm, ondertussen wil je natuurlijk ook eventjes kans maken op prijzen. Dat kun je doen in Kilian's kansluizen Kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar. Aan jou de vraag, Patrick, welke waar is? Stelling 1 ja, vannacht is... Als je honger hebt, loop je sneller dan als je een verzadigd gevoel hebt. En stelling 2 is, uit onderzoek is gebleken... mensen kunnen stress verminderen door op één been te gaan staan. Welke denk je dat waar is, eh, Patrick? Ja, ik heb even zitten twijfelen, maar ik denk dan toch dat één waar is. Stel je één. Ja, omdat? Ja, omdat eh, op één been staan stress vermindert. Ik denk dat het juist stress verhoogt. Ja. <laughs> eigenlijk is het gewoon larikoek. Ja, dat denk ik. Ja, ik weet het ook niet hoor. Maar eh, ik, ik, schat, ik schat op stelling 1. Patrick, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het goed! Hoppa! het klopt inderdaad. Het, komt een beetje door onze evolutionaire gedrag, blijkt het onderzoek. Honger activeert het beloningssysteem in de hersenen. En dat betekent dat het, eh, de motivatie en de actiebereidheid omhoog gaat. Je lichaam zegt eigenlijk letterlijk tegen jezelf... we moeten het tempo omhoog gaan doen. We moeten namelijk eten gaan vinden. Oké, okay. man, ik, die nog wat van jou, joh. Ja, <laughs> en ik doe het gratis ook nog, hè? Gratis? Ja, ja, het sterker nog, jij wint zelfs het 50 slaapmasker. Slaapmasker, jeetje. Nou, dat is wat een botton, dankjewel, super. Ik ga naar je toe sturen, Patrick. Werk ze nog eventjes. Jij ook, kerel, dankjewel. Hoi, hoi. Het is van 5, die dag met Zelfde en Fleming en Meteor. En eerst Likido, dit is Narcotic. And the month it all began Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words Cozy in my mind in minor light.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 I touched your face, narcotic mind from lace, Marilyn And I call your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff in other blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, And I call your name.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 Ik Tijdje of 8 met Everjack en David Guetta. Je hoorde Hero. En over je grote heroes gesproken, zometeen vanaf 6 uur dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow.